4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Advocaat Dirk Wiersum werd voor zijn liquidatie in september... al weken in de gaten gehouden door een moordcommando. Dat schrijft de Telegraaf. Er zouden meerdere criminele observanten zijn ingezet... om het huis en de straat van de advocaat te observeren. Door de lange aanloop en het gebruik van meerdere observatieauto's... gaat de politie ervan uit dat de liquidatie is uitgevoerd door professionele daders, schrijft de krant. Dirk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. De zorgpremies voor 2020 zijn bekend. Bij sommige zorgverzekeraars stijgen de premies, bij andere dalen ze. Zorgverzekeraar Mensis en DSW verhogen volgend jaar de premies van de basisverzekering. Dat maakten ze al eerder bekend. Andere, zoals CZ, VGZ en Unive, verlagen juist de premies. Toch zullen de zorgkosten voor de meeste mensen stijgen... want de collectiviteitskorting wordt gehalveerd. Ongeveer twee derde van de mensen maakt daar gebruik van. Tot 31 december kunnen mensen hun zorgverzekering opzeggen. De afgetreden Boliviaanse president Morales is onderweg naar Mexico. Dat land heeft hem asiel verleend. De minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn leven niet zeker is in Bolivia. Sinds het gedwongen aftreden van de president is het onrustig in Bolivia. Het land is verdeeld en het is onduidelijk wie nu de macht heeft. Want ook de plaatsvervangers van Morales hebben hun functie neergelegd. De politie is op zoek naar een man die eind september een conductrice bewusteloos heeft geslagen. De man had geen geldig vervoersbewijs en moest van de conductrice in Breda een nieuw kaartje kopen. Op het station sloeg hij de vrouw van 63 zo hard op haar hoofd dat ze direct buiten Westen raakte. De politie heeft beelden van het incident vrijgegeven... in de hoop dat iemand de man herkent. Het weer verspreid over het land valt er een bui.